3 uur. Manik Sampers eh, met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt de afzettingsprocedure tegen hem een totale heksenjacht. De procedure is in gang gezet door Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Trump wordt ervan beschuldigd dat hij de Oekraïense president Zelensky onder druk heeft gezet. Hij zou aan Zelensky hebben gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn democratische rivaal Joe Biden... Pelosi noemt dat een schending van de grondwet. Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij de Verenigde Naties... een oproep gedaan aan Rusland om mee te werken aan het MH17-onderzoek. De nabestaanden van de 298 slachtoffers verwachten gerechtigheid, zei de koning. En we zullen niet rusten voordat recht is gedaan. Ook vroeg Willem-Alexander aandacht voor klimaatverandering... en de rechten van seksuele minderheden. De beroemde operazanger Placido Domingo treedt niet meer op bij de Metropolitan Opera in New York. De tenor, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag... heeft zich kort voor de voorstelling met Macbeth teruggetrokken. Hij zegt dat zijn optreden te veel zou afleiden van het harde werk van zijn collega's. Domingo ontkent de beschuldigingen. De vermoorde Nederlander Top Cohen is begraven in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Naast familie, vrienden en functionarissen was op de Joodse begraafplaats ook zijn Keniaanse weduwe aanwezig. Zij is hoofdverdachte in de zaak. De weduwe had toestemming gekregen om bij de uitvaart te zijn. In een toespraak zei ze onder meer dat de dagen zijn geteld... van degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van haar man. Het weer, het is bewolkt bij 13 graden. Er kan nog een bui vallen met aan de kust kans op een klap onweer.